Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Rusland heeft vandaag zo'n 70 kruisraketten afgevuurd op Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense luchtmacht. Een groot deel daarvan zou zijn gelanceerd van grote afstand. Bijvoorbeeld door bommenwerpers boven de Kaspische Zee. Door de raketinslagen viel op veel plekken weer de stroom uit. Oekraïne zegt dat er meer dan 60 raketten zijn neergehaald... maar die informatie is niet geverifieerd. Bij werkzaamheden voor de Olympische Spelen in Parijs worden illegale ingezet. Dat meldt dagblad Le Monde na onderzoek. De krant sprak met illegalen, vooral uit Mali... die werken op het terrein waar het Olympisch dorp wordt gebouwd... ten noorden van Parijs. Ze krijgen 80 euro per dag en hebben geen geldige papieren. In plaats daarvan gebruiken ze bijvoorbeeld de verblijfsvergunningen van landgenoten... die wel legaal in Frankrijk wonen. De Olympische Spelen van Frankrijk zijn in 2024. Vanwege de kou hebben honderden dak- en thuislozen in de grote steden gebruik gemaakt van de winterkoude opvang. Persbureau ANP meldt dat op basis van gegevens van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam werden de meeste mensen opgevangen. Daar maakten zo'n 200 dak- en thuislozen gebruik van de winterkoude regeling... die opengaat als het extra koud is. Vanaf morgen is dat niet meer mogelijk, omdat de temperaturen dan weer iets oplopen. Op het WK voetbal in Qatar heeft Brazilië zich geplaatst voor de kwartfinale... door Zuid-Korea te verslaan met 4-1. Brazilië neemt het in die kwartfinale op tegen Kroatië... dat eerder vandaag Japan versloeg na de eerste strafschopperserie van dit WK.